uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft sancties ingesteld tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Hij is kwaad over de arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Galant. De Amerikaanse sancties bestaan uit financiële straffen en visabeperkingen. Minister Veldkamp zegt het besluit van Trump te betreuren. Steeds meer arbeidsmigranten raken dakloos. Het zijn er nu bijna 10.000, zeggen vakbond CNV en het leger des Heils. De organisaties vinden dat ze snel aan werk en woonruimte moeten worden geholpen... of moeten worden begeleid bij terugkeer naar hun land van herkomst. In zes gemeenten gebeurt dat al. Minister Van Heijen bekijkt of dat op grotere schaal kan gebeuren. Het aantal ZZP'ers blijft dalen. In januari lieten ruim 4000 zelfstandigen zich bij de Kamer van Koophandel uitschrijven. De daling hangt samen met de aanpak van schijnzelfstandigheid. ZZP'ers die eigenlijk hetzelfde doen als iemand in loondienst. Na een jarenlange toename van het aantal ZZP'ers was daarom eind vorig jaar al een afname te zien, die nu dus doorzet. Na een marathondebat van ruim 40 uur kan de regering van de Belgische premier De Wever aan de slag. Het debat over de regeringsverklaring begon woensdagochtend en werd pas rond half drie vannacht afgerond. Sommige deelnemers, onder wie de Wever zelf, gingen tussendoor wel even weg om een dutje te doen. Uiteindelijk stemde het Belgische parlement in met het regeerakkoord. Luchtvervuiling door fijnstof komt het meeste voor in India, Centraal-Afrika en Zuid-Amerika. Dat blijkt uit metingen met een Nederlandse klimaatcamera op een satelliet die vorig jaar werd gelanceerd. Volgens wetenschappers leiden verschillende soorten fijnstof tot afkoeling van de aarde. Maar om te kunnen zeggen hoeveel precies is meer onderzoek nodig. Het weer. Het wordt een overwegend droge, maar grijze dag. In het zuiden kan een spatje regen vallen. Het wordt 4 of 5 graden, maar door de stevige wind voelt het kouder aan.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 Hij is kwaad over de arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Galant. De meeste daklozen zijn arbeidsmigrant. Het zijn er nu bijna 10.000, zeggen vakbond CNV en het leger des Heils. De organisaties vinden dat ze snel aan werk en woonruimte moeten worden geholpen... of moeten worden begeleid bij terugkeer naar hun land van herkomst. AZ heeft de halve finales bereikt van de KNVB-beker... door een einde te maken aan de zegenreeks van Quick Boys uit Katwijk. Het werd 3-1. Het weer. Het wordt een overwegend droge, maar grijze dag. Het wordt 4 of 5 graden, maar door de stevige wind voelt het kouder aan. their story mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance or underneath the bus sharp, as sharp as knives.